4 uur. Mariette Krol met het uitgenodigd om te praten over de militaire missie tegen de islamitische staat. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat de bijeenkomst op 20 juli wordt gehouden in de buurt van Washington. De vergadering komt volgens de VS op een belangrijk moment, een week na het bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie aan Bagdad. Daar maakte hij gisteren bekend dat er nog eens 560 Amerikaanse militairen naar Irak gaan om te helpen bij de strijd tegen IS. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil nog weinig kwijt over de Nederlandse vrouw... die tegen een Koerdische tv-zender heeft gezegd dat ze is ontsnapt uit IS-gebied. Het is een vrouw van 21 uit Zoetermeer... die zegt dat ze met haar twee kinderen heeft weten weg te komen. Haar man zou haar vorig jaar hebben gedwongen om mee te gaan naar het kalifaat in Irak. Het dodental van het Italiaanse treinongeluk van gisteren is opgelopen naar 27. Zeker 50 mensen zijn gewond, zes van hen verkeren nog in kritieke toestand. Hulpverleners hebben een klein kind levend uit de wrakstukken gehaald. Het is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het eraan toe is. Inmiddels is een van de zwarte dozen van de treinen gevonden. Die kan mogelijk duidelijk maken hoe het kwam dat de treinen bij Bari op hetzelfde spoor reden. Justitie looft een beloning uit van 25.000 euro voor de gouden tip die leidt naar twee verdwenen mannen uit Landsmeer en Amsterdam. De twee verdwenen vorige week en de politie denkt dat er een verband is. Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft bewakingsbeelden uit Zaandam getoond... waarop te zien is dat een van de mannen in een witte Audi wordt geduwd. Mogelijk zijn de twee betrokken bij een ripdeal om geld of drugs. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog.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 再也。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 away from you.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 plan. Not this.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 sun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 what you came for.